Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De coalitie van de gemeente Den Haag is gevallen. De VVD is uit het college gestapt vanwege de omgang met de partij Hart voor Den Haag... van oud-wethouder Richard de Mos, die onlangs werd vrijgesproken van corruptie. De VVD vindt dat Hart voor Den Haag moet kunnen terugkeren in het college. Maar coalitiegenoten PvdA en GroenLinks sluiten dat uit. De VVD vindt dat ondemocratisch en heeft daarom de samenwerking opgezegd. Richard de Mos zegt dat hij gaat proberen een nieuw college te vormen. In Franse steden is het de afgelopen avond onrustig geweest. Eerder op de dag was er een protestmars in Nanterre al uitgelopen op ongeregeldheden. Dinsdag werd in Nanterre, een voorstad van Parijs, een jongen van 17 van Algerijnse afkomst doodgeschoten door de politie. Dat leidt al dagen tot protesten. De afgelopen avond was het onrustig in onder meer Parijs, Marseille, Toulouse en Lille. Om de orde te bewaren zijn vannacht in Frankrijk zo'n 40.000 agenten op de been. Vier keer zoveel als afgelopen nacht. De Israëlische geheime dienst Mossad zegt in Iran een leider van een Iraans moordcommando te hebben opgepakt. Het commando zou aanslagen hebben gepland op Israëlische zakenlieden op Cyprus. Onduidelijk is waar de Mossad de Iranier naartoe heeft gebracht. Iran zegt niets over de kwestie. De landen zijn aardsvijanden van elkaar. Israël heeft beelden naar buiten gebracht waarop de Iraniër zijn betrokkenheid bekent... maar het is onduidelijk of hij onder dwang sprak. Bij een woningbrand in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De brand ontstond rond kwart over acht in een woning in Amsterdam-West. Toen het vuur was geblust, vonden agenten het lichaam. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Verder is het vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 15 graden.